Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer beveiligers op Schiphol houden het voor gezien. Ze vinden het werk te zwaar en te slecht betaald. En de sfeer is ook niet leuk meer. Mensen hebben uren in de rij gestaan om hun vlucht te pakken... en reageren hun frustratie dan af. Dat ze elkaar aanvallen, schelden, schreeuwen. Nee, maar Marge die moet... Eh, wel eens optreden ook. We moeten springen. Beveiligers denken dat er zo steeds meer collega's willen stoppen met het werk, zegt deze beveiliger anoniem. Het is niet fijn meer. Eh, je voelt je ook niet meer veilig. Eh, je, weet niet wanneer het gaat ontploffen. Er gaan mensen uitvallen uiteindelijk. En dan eh, wordt het probleem nog groter. Uiteindelijk gaan ze ziek uitvallen. En wat gebeurt er? Ja, dan hebben we nog meer, minder beveiligers. Tienduizenden mbo'ers missen twee weken na de start van hun schooljaar nog steeds een groot deel van hun studieboeken. Een van de grootste boekenleveranciers voor het mbo, Studers.nl, heeft technische problemen. Sommige studenten wachten daardoor al meer dan een maand op hun bestelling, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Minister Kuipers van Volksgezondheid zegt geschrokken te zijn van de verborgen betalingen aan cardiologen. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat tientallen cardiologen miljoenen euro's kregen van medische bedrijven... Zonder zonder dat ziekenhuizen ervan wisten, zegt Nieuwsuur-collega Sietsma. We hebben negen ziekenhuizen benaderd. Zeven van die ziekenhuizen hebben aangegeven dat ze niet van alle of helemaal niet van de betalingen wisten die wij aandroegen. Dus de bestuurders waren verrast. Cardiologen moeten het melden als ze geld ontvangen, maar dat gebeurt dus nauwelijks. Kuipers zegt met betrokken instanties te gaan praten. De Tweede Kamer wil dat er meteen iets aan gedaan wordt. De Hulk en Spider-Man krijgen er een nieuwe collega bij. De Israëlische spion Rut Bat Seraf, ook wel Sabra genoemd. Ze krijgt een rol in de nieuwste film van Captain America. Die film moet nog gedraaid worden. Maar om het personage is nu al ophef ontstaan. Sabra werkt voor de Israëlische geheime dienst Mossad. En Palestijnen vinden het ongepast dat ze als superheld wordt neergezet. Israël en Palestina zijn al jaren in conflict. Het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog. Al kan het in het noorden wat regenen. Morgen weer buien. Vooral in het noorden ook. Tussendoor schijnt de zon. En het wordt 17 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 give a damn. Yes, baby, I'm sliding. You know I'm serious. You better believe in us. My business actually started. me le pego y es que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 Running fast FM's antwoord 106.9 FM. 别来空。 ik hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart, het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder bent. Jij hebt geen geweten luister Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je ziet het heel.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 river running free. You know Oh.

you will see we can hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.